12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het verder aanscherpen van het asielbeleid zal de wachttijden niet verkorten. Alleen een betere uitvoering van de bestaande regels kan ertoe leiden... dat asielzoekers zonder recht op verblijf daadwerkelijk vertrekken. Zegt de commissie van Zwol, die onderzocht waarom uitgeprocedeerde asielzoekers... vaak jaren later nog steeds in Nederland zijn. Directe aanleiding voor het onderzoek was de zaak Lilly en Hoek, de twee Armeense tieners moesten vorig jaar na tien jaar in Nederland terug naar hun geboorteland. Nadat ze waren weggelopen uit hun pleeggezin besloot toenmalig staatssecretaris Harbers dat ze alsnog mochten blijven. De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij mensen leasecontracten aansmeerde en vervolgens geen auto leverde. De man van 39 uit Duiven zou er ruim 200.000 euro mee hebben verdiend. Klanten betaalden in eerste instantie administratiekosten, borg... en in sommige gevallen ook een maandtermijn voor het leasecontract. Op de dag dat de man de auto zou leveren... kregen ze hun bestelde leaseauto niet. De man heeft zeker 250 mensen opgelicht. Steeds vaker wordt in Nederland crystal meth geproduceerd. Het gebruik van deze harddruk is niet groot... maar laboratoria voor de productie ervan komen volgens de politie relatief meer voor... Afgelopen weekend werd in het centrum van Den Haag een meth-laboratorium ontmanteld. Eerder waren er invallen op een drugsboot in Moerdijk en een lab in Wateringen. Op de A28 is een vrachtwagen achterop een schoolbus gereden. De chauffeur van de vrachtwagen en één passagier van de bus... zijn ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is de A28 van Zwolle naar Amersfoort... deels afgesloten ter hoogte van Nijkerk. Die afsluiting gaat nog even duren. Het weer eerst nog vrij zonnig, ook wat wolkenvelden. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag meer bewolking en dan trekken er vanuit het zuiden stevige buien over het land... met kans op flink onweer, zware windstoten en hagel.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 Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act high for loop while my boys put the boots in. discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll.